Zes uur. moet met het NWS Journaal. PVV-kamerlid Dion Gruis ligt opnieuw onder vuur. Een jonge oud-fractiemedewerkster zegt volgens NRC dat hij haar dwong tot heel veel ernstige dingen. Gruis' ex-vrouw zei eerder dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers. NRC schrijft dat Gruis vanwege deze beschuldigingen van Kamervoorzitter Ariep... een tijd lang alleen het Kamergebouw in mocht voor stemmingen. Het aantal coronabesmettingen in Groot-Brittannië is in een week tijd met 66% gestegen. Naar 100.000 in de laatste dagen van mei. De stijging is vooral in Engeland en Wales. En steeds meer mensen hebben de Indiase variant. Een oogleraar geneeskunde zegt tegen de BBC dat de hoop wel is dat de ziekenhuizen niet meer vol komen te liggen, omdat veel mensen zijn gevaccineerd. Curaçao schaft de avondklok dinsdag af. Volgens het ANP heeft de regering van het eiland dat besloten... omdat de coronacijfers erg gunstig zijn. In twee weken tijd kwamen er nog maar 11 nieuwe geregistreerde besmettingen bij. In maart en april waren er juist veel gevallen. Bioscopen, musea en theaters mogen weer open... nu de volgende versoepelingsstap van de coronamaatregelen in Nederland is ingegaan. Ook de horeca mag binnen weer een beperkt aantal mensen ontvangen... en de sluitingstijd wordt verlaat naar 10 uur. Verder gaan casino's, sauna's en zonnestudio's weer open. En sporten in groepen is weer toegestaan. Thuis zijn nu maximaal vier gasten welkom. Op verschillende plekken in het midden en het zuiden van het land... zijn gisteravond straten ondergelopen door hoosbuien. Verder liep in Geldrop een spoorbrug onder water... en kwamen in Eindhoven auto's vast te zitten in volgelopen tunnels. In Doetinchem werd het dak van een woning geraakt door de bliksem. In de loop van de nacht nam de kracht van de buien af.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 Ze kries strand of de kroeg. Dromend in de duinen. Een feest tot morgen vroeg. Ja, ja, ja, gamba's van de grill. Een flesje chardonnay. Ik hou van jou, Zandvoort. Parel aan de zee. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit mijn bloed. Hoort is in het woord, hier is het al.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 zeg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 Maybe I don't know if I should change A feeling that we share It's a shame 天。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 she's bright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 Zie.